Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Los Angeles zijn meer dan 50.000 mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden daar. Honderden huizen en gebouwen zijn compleet verwoest. De brand wordt steeds groter door de harde wind en de droogte, ziet journalist Loeke de Waal in Los Angeles. Het feit dat het zo droog is, het feit dat de wind zo warm is, het feit dat eh, omdat het droog is, is de vegetatie ook droog, dus die fikken lekker door. Dus het pikt gewoon heel snel op en je ziet gewoon dat het in vijf minuten kan het gewoon verdubbeld worden. En je hebt het nu in totaal over een gebied van bijna heel de stad Utrecht. Dus ja, dat groeit enorm sinds vanochtend half elf. Sinds mei vorig jaar heeft het daar nauwelijks geregend. De gouverneur van Californië heeft de noodtoestand uitgeroepen. Iran heeft een opgepakte Italiaanse journaliste vrijgelaten. Cecilia Sala werd drie weken geleden gearresteerd in Teheran. Ze was daar om reportages te maken. Iran beweerde dat de arrestatie een reactie was op het oppakken van een Iraans staatsburger in Italië, zegt correspondent Helene Daans. Die bewering had Iran gisteren weer ingetrokken, dus het was duidelijk dat er diplomatiek gepraat was, dat er geschoven werd en dat de meningen veranderden en de nieuwsberichten, maar dat het zo snel zou gaan en dat zij vandaag al op een vliegtuig zou zitten, dat hadden weinig mensen verwacht. In Zwolle is de rechtszaak tegen de Groningse oud-burgemeester Schuiling afgebroken. Er is een fout gemaakt in de rechtsgang. De zaak had niet in Zwolle gehouden mogen worden. Schuiling staat terecht voor onzedelijk gedrag. Hij zou hebben gemasturbeerd in het openbaar. En kreeg daarvoor een boete van 250 euro. Maar ontkent alles en zegt dat het gaat om een misverstand. En die hebben het de laatste maanden gemunt op landbouwmachines. Trekkers en andere grote apparaten worden gejat op het boerenerf... en gaan dan vaak op de vrachtwagen naar Oost-Europa. Deze landbouworganisatie hoort via leden ook veel van dat soort verhalen. Nou, inderdaad, eh, dat ze morgens wakker worden... en dan eh, zijn er echt grote machines zoals verrijkers eh, gestolen... maar ook shovels, grasmaaiers, elektrische fietsen... Eh, ja, hele schuren worden leeggeroofd. Ja, volgens haar gaat het om bendes die professioneel te werk gaan. Eerst worden mensen op verkenning gestuurd. Later komen ze dan terug om de boel te stelen. Het weer dan. Het is bijna overal droog. Wel steeds meer wolken en een graad of vijf. Vanavond en vannacht kans op sneeuw in het zuiden en oosten van het land. Morgen dan een wisselvallig dagje bij 1 tot 6 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Door een ongeluk is de A27 vanuit Utrecht naar Almere...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 you know me well I seen you and little Stephen and Joanna Around the back of my hotel, oh yeah Someone said you was asking after me But I know you best as a blagger I said, tell me your name, is it sweet?